Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bart C., de verdachte die vastzit op verdenking van ontucht in de beeld... heeft in zijn cel een zelfmoordpoging gedaan. Hij ligt in het ziekenhuis. Hoe hij heeft geprobeerd zich van het leven te beroven... wil het OM niet bekendmaken. De 27-jarige man werd vorige week zondag opgepakt... op verdenking van het misbruiken van twee zusjes... in een buitenschoolse opvang in de beeld, waar hij werkte. Nadat zijn arrestatie bekend was geworden... zijn er nog meer aangiftes gedaan. De Spanjaard die gisteravond werd opgepakt bij de Maas-silo in Rotterdam is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij niks met de terreurdreiging te maken. De man viel op in zijn bestelauto door zijn rijgedrag. Hij bleek gedronken te hebben. De gasflessen die in de auto lagen had hij nodig voor zijn werk. Hij is monteur. De familie van Richard Nieuwenhuizen, de Almeerse grensrechter... die in 2012 werd doodgeschopt door spelers van het bezoekende Nieuw Sloot uit Amsterdam... eist geld van SC Buitenboys. De club heeft destijds 55.000 euro opgehaald met een benefietwedstrijd voor het gezin van Nieuwenhuizen. Een deel is al uitgekeerd, maar volgens de nabestaanden hebben ze nog 20.000 euro te goed. Pluimveehouders zijn teleurgesteld over het eiercrisisdebat in de Tweede Kamer. Ze hadden gehoopt op meer steun, maar minister Schippers benadrukte dat er voorlopig geen compensatie komt voor de boeren. Wel komt er uitstel van betaling, maar dat is volgens de pluimveehouders niet genoeg optimisme na de kabinetsonderhandelingen vandaag. De onderhandelaars zeggen dat ze het eens zijn geworden over moeilijke onderwerpen. En er wordt al gewerkt aan de teksten van het regeerakkoord. Volgens de informateur gaat het nog een paar weken duren. Het weer vrijwel overal droog met vannacht opklaringen en kans op mistbanken bij 10 tot 14 graden. Overdag rustig zomerweer met een middagtemperatuur tussen 22 en 25 graden.